Een regeerakkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Mark Rutte van de VVD noemt een paar dingen die erin staan. Dat we eraan willen werken dat je een betaalbaar huis kunt vinden en een vaste baan dat je leeft in een veilige buurt... en dat criminelen niet in dit land de baas zijn op straat. Het akkoord gaat ook over het lage vertrouwen in de politiek. Daar willen we aan werken, zegt Sigrid Kaag van D66. Deze coalitie moet met bescheidenheid en gepast realisme... elke dag weer werken aan vooruitgang, aan samenwerking Onderwijs vinden de partijen ook belangrijk. Het leenstelsel verdwijnt, zegt Wopke, Wopke Hoekstra van CDA. Iedereen moet kunnen studeren. En de basisbeurs komt daarom terug. Verder moeten er elk jaar 100.000 nieuwe huizen gebouwd worden. En er gaat veel geld naar klimaat. Bobke Hoekstra van het CDA zei daar ook wat over. daarom helpen we Nederlandse bedrijven te vergroenen. We zorgen voor de energietransitie en voor iedereen in Nederland voor een betaalbare energierekening. Vliegtickets worden duurder en er zijn plannen voor twee kerncentrales. En de stikstofuitstoot moet nog sneller omlaag. Voor ChristenUnie-leider Segers is het ook belangrijk om wat meer naar elkaar om te kijken. Met meer zekerheid voor mensen die nu nauwelijks kunnen rondkomen. Met lastenverlichting voor gezinnen. Met betere hulp voor mensen aan de veranderen van onze samenleving. Daklozen, mensen met schulden. Wat er ook nog in staat, frisdrank met suiker en tabak worden duurder en groenten en fruit worden goedkoper. De Tweede Kamer mag nu debatteren over het regeerakkoord en daarna kunnen de nieuwe ministers en staatssecretarissen worden uitgezocht. Ander nieuws. Er is snel extra personeel nodig om alle boosterprikken te kunnen zetten. Volgens de GGD zijn er zo'n 9000 extra mensen nodig. Niet alleen GGD-personeel helpt mee met prikken, ook medewerkers van het Rode Kruis, studenten en het leger worden ingezet. De uitbarsting van de vulkaan op het Spaanse eiland La Palma is waarschijnlijk voorbij. Volgens wetenschappers gebeurt er al 36 uur weinig bij de vulkaan... die halverwege september voor het eerst uitbarstte. Sindsdien zijn er zo'n 3000 gebouwen vernietigd door de lava... en moesten meer dan 7000 mensen hun huis uitvluchten. Het weer bewolkt en soms wat motregen. Het wordt een graad of 10. Ook morgen is het op veel plaatsen weer bewolkt. En dan wordt het 9 of 10 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Tout l'or des hommes. broken memories. I'm left here alone and afraid to say maybe you would be happier with someone else. ZFM. When Christmas rolls around, who always comes to town? What a freak, he's so unique. The man with the mistletoe mustache. He only laughs and plays on Christmas holidays. Steals a kiss from every miss. A man with a mistletoe mustache. Your girl's acting weird, and her lipstick is smeared. Do take care, you beware of the man with the mistletoe mustache.